Vijf uur. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. In het centrum van Londen is een man opgepakt die twee messen bij zich had. De politie zegt dat hij is gearresteerd voor verboden wapenbezit... en omdat hij terroristische motieven zou hebben. Wat hij van plan was, is niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt. Het incident gebeurde vlakbij het Britse parlement in de wijk Westminster. In het Noord-Hollandse Julianadorp is een paraglider zwaar gewond geraakt... Hij viel van grote hoogte naar beneden en kwam in de duinen terecht. Waar het precies fout is gegaan, is niet duidelijk. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. In Duitsland is een militair van 28 opgepakt... die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Duitse man wordt ook beschuldigd van fraude. Hij registreerde zich eind 2015 als Syrische asielzoeker. Het OM vermoedt dat hij met die truc de schuld in de schoenen van een vluchteling wilde schuiven. De militair kwam drie maanden geleden in beeld bij justitie... toen hij op het vliegveld van Wenen een pistool verstopte in de stortbak van een wc. Hij werd opgepakt, maar er was toen niet genoeg bewijs om hem vast te houden. Vijf bestuurders van de Italiaanse plaats waar in januari een hotel werd bedolven onder een lawine zijn aangeklaagd voor dood door schuld. Ook de directeur van het hotel is aangeklaagd. De bestuurders, onder wie de burgemeester, wordt verweten dat ze toestemming hebben gegeven voor de bouw van het hotel. Dat dat niet mogen gebeuren op die plek, omdat daar de afgelopen decennia honderden lawines zijn geweest. De directeur had zijn gasten eerder moeten evacueren. Bij de lawine kwamen 29 hotelgasten om het leven. Het weer in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Vannacht op meer plaatsen regen. Morgen wisselen bewolkt en verspreid buien. Het wordt 10 tot 12 graden.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 Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. ZFM. There is You ask for more. I'm on the edge, I know the last. I work real hard to collect my cash. Tick, tick, tick, tick, take the time. When I'm going, I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit. No, no. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No village too deep, no mountain too high.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 just to watch her walk on past. Unlike all the other ladies, she looked so young and sweet. As she made her way along down that empty street, down on Main Street. true Zandvoort Alive. Voel je het warpen zand al tussen je tenen? Terwijl je een heerlijk vers gemaakte mojo opslurpt? Heel goed. Zandvoort Alive zorgt namelijk weer voor een stranddag... die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Je geld kun je in je zak houden, want de toegang is gratis. Laat de zomer maar komen. Tot ziens bij Zandvoort Alive. 15 mei, aanvang 4 uur middags. De locatie is Strandpaviljoen Mango's Beat Bar en Benelux aan Zee. Boulevard Benaar, strandafgang 14 en 15. www.zfmzandvoort.nl De Races op 14 en 15 mei. Met de Pinksterraces Races op 14 en 15 mei beleven raceliefhebbers een fantastisch raceweekend. Naast een selectie van Nederlandse kampioenschappen omvat het raceprogramma op circuitpark Zandvoort een internationale line-up van spectaculaire gastseries. De Pinksterraces beloven daarmee twee goed gevulde dagen met autosport van hoog niveau. Volg de felle sprintraces in de Formado Swift Cup of geniet van het unieke gejank van de stoere Ferraris uit de bijzondere Ferrari Challenge UK. Ook is er volop close racing met de Ritbank Mazda Max X5 Cup. De klap op de vuurpijl komt van de Lotus Cup Europa en de 1000 pk krachtige racetrucks uit de Truck Race Battle.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 Een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk geopend. De kosten zijn 5 euro. De locatie is Protestantse Kerk, Poststraat nummer 1. De website is www.kerkzandvoort.nl some Door de gemeente Zandvoort en de stichting Spoedposten Zuid-Kennemerland... is het mogelijk gemaakt om medische hulp te bieden gedurende de zomer. EHBO Strandpost de Rotonde is geopend van medio mei tot medio september. Van 11 tot 7 uur s avonds en bij strandweer van 10 tot 8 uur s avonds. Dat geldt niet voor de huisartsenpost. Die is in het weekend meestal bezet. Op de EHBO-strandposten zijn goed opgeleide mensen aanwezig... die eerste hulp kunnen verlenen. De post is centraal gelegen. U vindt hem bij de strandafgang op het Badhuisplein, achter het casino. Tussen strandtent 9 en 10. En het telefoonnummer is 023 571 4445. Ik herhaal 571 4445. In het hoogseizoen wordt de EHBO-post op zaterdag, zondag en de feestdagen tussen 11 en 7 gecombineerd met een huisartsenpost. S'avonds en s'nachts en tijdens het weekend kunt u voor acute huisartsenzorg in Zandvoort contact opnemen met de spoedeisende post Noord-Zuid te Haarlem. Telefoonnummer 023 545 3200. Ik herhaal 023 545 3200. Niet alleen voor EHBO en huisartsenzorg kan men bij de post terecht. Het is ook het centrale meldpunt voor verdwaalde kinderen... en kan men er informatie krijgen over andere hulpdiensten... zoals de strandpolitie, reddingbrigade, diensten, artsen en tandartsen. Tijdens de weekenden kunnen inwoners en toeristen tot een bepaalde datum... een beroep doen op de aanwezige huisarts en zijn assistenten. gemeente heeft de strandfolder uitgebracht... in samenwerking met VVV Zandvoort en de Zandvoortse Reddingbrigade. Er staat beknopt en overzichtelijk vermeld... waarop badgasten moeten letten als zij het Zandvoortse strand bezoeken. Belangrijk is de informatie over gevaarlijke stromingen en de zogenaamde muien. Veel badgasten weten niet wat een mui is... En velen komen jaarlijks aan onze kust in de problemen omdat ze zich verzetten tegen de stroming en daardoor vermoeid en in paniek raken. Het beste is om met de stroming mee te zwemmen, tot de stroming zwakker wordt. Op de plattegrond in de folder staan de locaties van de kitesurfzones vermeld, maar ook de reddingsposten van en de EHBO-post en wordt er afgesloten met algemene tips over de veilig vertoeven op het strand. De strandfolder is verkrijgbaar onder andere in het gemeentehuis, bij de VVV Zandvoort en de reddingsposten. stammen alle Scandinaviërs af van de Noormannen. Een heel groot deel van de Scandinaviërs stapt inderdaad af van de Noormannen of de Vikingen, die ruim duizend jaar geleden in het gebied woonden en van daaruit de kusten van Europa terroriseerden. Maar nog weer 4000 jaar eerder woonden in het noorden van Scandinavië als Sami. Misschien gaat hun geschiedenis zelfs verder terug, tot 10.000 jaar geleden. Maar helemaal duidelijk is dat niet. De Sami, ook wel bekend als Lappen, leefden van de visserij en van het vlees en de melk van rendieren die ze volgden op hun jaarlijkse trek. Tegenwoordig zijn er nog maar zo'n 80.000 Sami. De meeste wonen in Noorwegen en sommigen jagen nog steeds op rendieren. Maar het merendeel heeft zich aangepast aan het moderne leven. Daar komt bij dat sinds het einde van de vikingtijd in de 11e eeuw... allerlei nieuwkomers naar het gebied zijn getrokken. Kooplui van de Hanzen bijvoorbeeld die zich in de 14e eeuw in het Noorse bergen vestigden. De immigranten van over de hele wereld die de afgelopen decennia zijn aangetrokken voor de Scandinavische vrede en welvaart. Pluspunt Zandvoort. Cursus je iPad optimaal gebruiken. Tijdens acht lessen van twee uur leert u door middel van duidelijke uitleg, voorbeelden, oefeningen en tips... hoe u de vele mogelijkheden van de iPad snel onder de knie krijgt. De kosten zijn 110 euro, inclusief een handleiding. Vrijdag van 10 tot 12. 13 mei tot en met 1 juli. Meer cursussen, workshops en informatie of aanmelden www plus.zandvoort.nl, telefoonnummer 023 5740 330. Tell me who Who sell out in the stores? You tell me who flop? Who cop the blue drop? Who jewels got blocks? Who mostly she down to the blue drop? The same old pimp, mace. You know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee me and shells pull a level up. You don't believe in Harlem World, nigga? Double up. We don't play around. It's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PhD niggas hold me down. Cooler, school me to the game. Now I know my duty. Stay humble, stay Stay low, blow like Hootie. True pimp, nigga, spin no dough on the booty. When you yell, there go Mace, there go your cutie. all the drop. I know you are taking now when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now, what you gonna do with a money much longer than yours, and a team much stronger than yours. Violate me, this a BO day. We don't play, mess around, be DOA, be on your way. Cause it ain't enough time here, ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I be that. Catch a seat at all events bent. Jackson, holsters, girls on shoulders, playboy. I told ya, me and Mike to me, bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me my touch? Never that. If I did, ain't no problem to get the gap where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side and keep your hands high while I give your girl an eye. Play it please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, five double O. It's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, pizzazz, platinum plus, like Zizak, dangerous, on Trizak, leave your ass pizzazz.